Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven die textielbakken legen krijgen de ingezamelde kleding aan de straatstenen niet kwijt. Wereldwijd is de vraag naar gebruikte kleding afgenomen en dat heeft meerdere redenen. In Afrika zitten ze bijvoorbeeld lang niet meer op onze afdankertjes te wachten. En Chinese webwinkels verkopen kleding nu zo goedkoop dat mensen makkelijk nieuwe kleding kunnen kopen. De oplossing zit hem in recycling, zien ze in de opslag van deze tweedehands kleding. De ultieme oplossing ligt in het feit dat we garen tot garen recycling mogelijk moeten maken. En daar moeten we het geld in stoppen, zodat we alle goederen, die ook van mindere kwaliteit zijn, kunnen verwerken tot nieuw garen. Grote bedrijven die stemadvies geven. In Nederland gebeurt hetzelfde, maar in Duitsland krijgen kiezers daar wel mee te maken. Het gaat om waarschuwingen tegen de radicaalrechtse AFD. Die kan vandaag in twee Duitse deelstaten de grootste worden. Correspondent Gimbal Duk vertelt welke bedrijven met een waarschuwing komen. Van wasmachinefabrikant Miele tot uh, currymaker Hela. Allemaal Duitse bedrijven die zich uitspraken tegen de AFD. En die zenuwen die zijn er natuurlijk ook omdat er volgend jaar alweer bondsdagverkiezingen zijn. Ehm, waarbij de AFD vermoedelijk ook flink gaat groeien. De bedrijven waarschuwen voor rechtspopulisme en zeggen dat tolerantie en diversiteit juist belangrijk zijn voor Duitsland en voor de economie. Goud en zilver voor Nederland op de WK Mountainbike in Andorra. Puk Pietersen veroverde de wereldtitel en Anne Terpstra werd tweede. Pietersen is blij om samen op het podium te staan. Crazy how we do. I want to uh, here in at Worlds uh, as a mountain bike country as the Netherlands. It's not, a big um, country for the mountain bike, but yeah, uh, ja, I live under sea level, and hier, here, <laughs> yeah, to perform together with Anne, it just, yeah, it, makes it extra special. Ja, we zijn geen groot mountainbikeland, zegt ze. Pietersen is dan ook de eerste Nederlandse vrouw ooit die zich wereldkampioen mountainbiken noemen mag. Het weer, veel zon vanmiddag met 24 graden op de Wadden tot lokaal wel 31 in het zuiden. Vannacht blijft het lang warm. Morgen is het 25 tot 29 graden.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 Amen. possible. She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense, always knows just what to say. She always takes me unawares. In less time than it takes to fall, I'm here and there you are. We never in one room.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 It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that.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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna if you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Het ritme, ritme. van ZFM.